Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. RIVM-baas Van Dissel wil meer doen. Hij maakt zich zorgen over de nieuwe Britse variant die waarschijnlijk een stuk besmettelijker is. Van Dissel zei vanochtend in de Tweede Kamer dat je extra maatregelen moet overwegen. Hij is ook bezorgd over de besmettingen bij mensen thuis. Veel mensen raken besmet door een gezinslid met corona. Maar veel mensen krijgen ook corona van de visite. En daar kunt u ehm, onder verstaan dat het inderdaad eh, kerstbezoek van twee is... maar ook bijvoorbeeld een feestje van meerdere personen achter de voordeur. En die is ehm, evident de belangrijkste reden van verspreiding naar huishoudens toe. De komende weken krijgen duizenden mensen een coronaprik. En dat betekent dat er ook veel prikkers nodig zijn. Dus geven ze bij opleidingen tot verpleegkundige en doktersassistent vaccinatieles met een pop- en een nepvaccin. Dan kunnen eerstejaarsstudenten als het nodig is meehelpen met vaccineren. Het blijkt nog best lastig. Nou, ik had hem met mijn vinger had ik hem nog zo moeten vasthouden. Maar ja, het is natuurlijk de eerste keer, dus oefening baart kunst. Zal ik aftellen dan? 1, 2, 3. Nou, hij zit erin. Het is wel een heel mooi iets dat wij dan als eerstejaars ook een steentje kunnen bijdragen daaraan. Ik zou het heel erg leuk vinden om dat te doen. Ik vind het cool. De belangrijkste tegenstander van de Russische president Poetin wil terug naar huis. Alexei Navalny werd in augustus vergiftigd met het zenuwgas Novichok. Hij denkt zelf dat de Russische geheime dienst dat deed in opdracht van Poetin. Afgelopen tijd lag hij in een ziekenhuis in Duitsland, maar nu is hij genoeg aangesterkt en dus wil hij terug. Je hoort correspondent David-Jan Godfra. Kennelijk heeft hij ook heimwee, want in een videoboodschap zegt hij... Rusland is mijn land, Moskou is mijn stad, ik mis ze. Dus zondag, als het allemaal gaat volgens de plannen van Navalny, komt hij terug in Moskou. Daar moet hij alsnog op zijn hoede zijn. Er hangt hem 3,5 jaar gevangenis boven het hoofd... omdat hij zich niet aan een meldplicht zou hebben gehouden. Het weer. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er een bui vallen. Het wordt 6 of 7 graden. Morgen kan er in Zeeland wat natte sneeuw vallen. En het wordt kouder, maximaal 3 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is een spoedreparatie op de A9 maar richting Amstelveen. Daar was vanochtend een kettingbotsing. Tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rottepolderplein staat 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Blijft maar één rijstrook open. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog tot half drie vanmiddag.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 In het oosten van Syrië zijn volgens Syrische activisten... afgelopen nacht 23 doden gevallen bij bombardementen... door het Israëlische leger. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. De Russische oppositieleider Navalny wil zondag terugvliegen naar Moskou, zegt hij op Instagram. Navalny is in Duitsland, nadat hij in augustus in Rusland was vergiftigd met het zenuwgas Novichok. Het weer, vanmiddag meer bewolking en opnieuw kans op een bui. Het wordt vandaag maximaal 6 of 7 graden. 106.9 ZFN ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet.